een kinderfietsje in de schuur. Een poppenmandje nog aan het stuur. een kinderfietsje in de schuur. Daar in die donkere hoek tegen de muur. Waarom moest jij toch gaan, zo plots bij ons vandaan? Er staat ons kwam wonen als weesje van drie jaar. Veranderde ons leven, een droom werd werkelijk waar. Wij werden uitgekozen om te zorgen voor jouw geluk. Niets kon onze blijdschap storen niets maakte dat stuk. Er staat een kinderfietsje in de schuur. Een poppenmandje nog. Daar in die donkere hoek tegen de muur. Waarom moest jij toch gaan, zo plots bij ons vandaan? De jaren gingen verder, toen kwam er plots een brief. Je moeder had geschreven en wilde je weer terug. Je mocht niet bij ons blijven, niets konden we nog doen. De vrouw die jou had weggegeven daar moest jij terug naartoe. Er staat een kinderfietsje in de schuur. Een poppenmandje nog aan het stuur. En als ik dat zie staan. minder in de schuur.